Kees Groot met het NOS-journaal. Steeds meer eerste hebben het zo druk dat ze tijdelijk geen patiënten meer opnemen. Vorig jaar waarschuwde Amsterdam al dat er een tekort was aan bedden en personeel. Nu speelt het overal, met uitzondering van Twente en Groningen. De problemen worden voor een groot deel veroorzaakt door de vergrijzing. Ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen... kunnen vaak niet naar huis door gebrek aan thuiszorg of er is geen plek in het verpleeghuis. De Belastingdienst heeft op dit moment voor ruim anderhalf miljard euro aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen uitstaan. Het is geld dat burgers hebben gekregen als huurtoeslag of toeslag voor kinderopvang, terwijl ze daar geen recht op hadden. Het geld moet worden terugbetaald, maar bij een half miljard euro lukt dat niet, zegt de Belastingdienst. Dat komt bijvoorbeeld doordat mensen zijn overleden of doordat ze grote financiële problemen hebben en in de schuldhulpverlening zitten. Er komt toch een poging om een kabinet te formeren met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. D66-leider Pechtold is toch bereid om met ChristenUnie-leider Segers te praten. Na een telefoontje met informateur Cenk Willink zei Pechtold vanmiddag dat het niet makkelijk zal worden, maar dat hij echt wil proberen om er wat van te maken. Vanavond heeft hij een eetafspraak met Segers. Boris Becker is door een rechtbank in Londen failliet verklaard. De voormalige Duitse toptennisser had al twee jaar een schuld openstaan bij een Britse privébank. Hij wilde die aflossen door voor 6 miljoen euro een hypotheek af te sluiten op zijn huis in Mallorca. Maar volgens de rechter is er geen reden om aan te nemen dat Becker de schuld snel kan aflossen. Hoe de jongste Wimbledon-winnaar ooit in de problemen is geraakt is niet duidelijk. Maar volgens zijn advocaat is hij niet handig in geldzaken. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Morgen zon en 25 tot 35 graden. Later meer wind en enkele buien. En vanaf vrijdag is het minder warm. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. De meeste files in de Randstad zijn bezig op te lossen. Op de A4 Den Haag-Rotterdam moet je nog even op de rem tussen industrieterrein Plaspoel-Polder bij Rijswijk en Den Haag-Zuid. Twee kilometer file...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 is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Beachmasters.

It's naturally. 还好。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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Won't you please Slow it down I'm trying to talk to you darling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 ritme van Zandvoort.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 taking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 justify my love, my love.